10 uur. Jan van der Putten met het NOS. Noord-Nederland neemt tijdelijk geen cliënten maar aan in Hoge Zand, Winschoten, Delfzijl en Stadskanaal. De instelling heeft te weinig personeel. Er zijn nauwelijks psychologen en psychiaters te vinden die in het noorden willen werken. Toen vorige maand ook nog een medewerker ziek werd en een ander een nieuwe baan kreeg, liepen de wachttijden te ver op. Dat personeelstekort speelt ook op landelijk niveau. Eerder trok de Nederlandse Zorgautoriteit aan de bel over lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. De terugkeer van Rohingya uit Bangladesh naar Myanmar is uitgesteld. De repatriëring zou morgen beginnen, maar de voorbereidingen kosten meer tijd, zegt de Bengaalse Vluchtelingencommissie. Meer dan 650.000 Rohingya zijn sinds augustus naar Bangladesh gevlucht vanwege het geweld voor het leger van Myanmar. Vorige week werden de landen het eens over de voorwaarden waarop de Rohingya zouden terugkeren. De operatie zou binnen twee jaar afgerond moeten zijn. Op Sicilië zijn 56 leden van de Italiaanse maffia opgepakt. Ze worden verdacht van afpersing, drugshandel, gesjoemel met aanbestedingen en van het omkopen van ambtenaren. Onder de stand is ook een burgemeester. Hij werd in november gekozen dankzij geronselde stemmen. Hij zou ook hebben geprobeerd om invloed te krijgen in een asielzoekerscentrum. Het is de Italiaanse maffia vooral te doen om de overheidssubsidies voor zulke centra. Het aantal vertragingen op het spoor door vandalisme is vorig jaar verder toegenomen. Volgens spoorbeheerder ProRail waren er 649 incidenten, ruim 40 meer vergeleken met een jaar eerder. Overwegbomen werden bijvoorbeeld vernield, maar er lag zelfs een keer een surfboard op het spoor. En daarom stuurt ProRail steeds vaker controleurs naar het spoor. Die moeten voorkomen dat dit soort dingen gebeuren. Het weer, regen en natte sneeuw trekken weg naar het oosten. Vanmiddag breekt in het westen af en toe de zon door. In het oosten blijft het bewolkt en af en toe een bui. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is nog wat vertraging in de Randstad op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam.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 It'd be a paradise and put up a fucking lie. You took all the trees and put them in a tree and charge the people a dollar and I have to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You pay paradise and put up a bomb paradise Put up a fucking lot And now they pay paradise To put up a parking took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Why not?